Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Opnieuw een groot beveiligingsprobleem bij de GGD. Dit keer heeft het te maken met de site coronatest.nl... waar mensen terecht kunnen voor testafspraken en ook hun uitslag kunnen checken. Wat precies het probleem is, is niet bekend. Maar de problemen zijn wel zo ernstig dat het ministerie erover nadenkt... om het DigiD-inloggedeelte op de site af te sluiten... Mogelijk zijn de gegevens van miljoenen mensen die zich bij de GGD hebben laten testen op het coronavirus niet voldoende beveiligd. In een druk avondje voor Rijkswaterstaat. Op veel plekken zitten bijvoorbeeld grote gaten in het wegdek. Dat heeft te maken met de sneeuw en kou. Water dat in het asfalt zit en daar bevriest zet uit en drukt alles stuk. Meerdere snelwegen worden daarom vanavond opgelapt. het Verenigd Koninkrijk komt met nog strengere regels voor wie het land in wil. Reizigers uit sommige Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen moeten bijna 2000 euro gaan betalen... voor een hotel waar ze na aankomst verplicht in quarantaine moeten... Doen ze dat niet, dan wordt het een nog duurder grapje. And a 5000 pound fixed penalty notice rising to 10000 for arrivals who fail to quarantine in a designated hotel. En wie bij de Britse grens liegt over welk land hij vandaan komt, kan zelfs 10 jaar cel krijgen ruim 100 bewoners van een bejaardentehuis in Amsterdam zitten letterlijk in de kou. Ze moeten het al dagen zonder verwarming en warm water zien te redden. Bewoonster Ingrid doet van alles om het warmer te krijgen. Maar nog steeds heeft, het, heeft het gevoel dat ze in Siberië is beland. Nou, met een dikke trui en, een t-shirt eronder en nog een t-shirt eronder. <laughs> Ik ben van narigheid in mijn bed gaan liggen. De kat die is ook onder de dekens gaan liggen van de kou. Dus ik, weet niet meer wat ik moet doen. Het bejaardentehuis laat weten dat een groep bewoners inmiddels een kacheltje aangeboden heeft gekregen... en dat anderen op kosten van het woonzorgcentrum zelf een kacheltje kunnen kopen. Dat is hard nodig ook, want het weer ja, vanavond droog en op veel plekken weer helder en koud. Min 6 tot min 14. Morgen best veel zon, maar we blijven wel de hele dag onder het vriespunt. Min 1 op de Wadden tot min 4 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staat één file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam bij knooppunt Raasdorp. Je hebt daar vijf minuten op onthoud, want er is een gat in de weg gesignaleerd en dat moet worden gerepareerd.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 Een prachtig nummer. De hele ochtend, eh, het eerste uur, alles van vinyl, van platen. Van circa een halve eeuw oud. Eh, een hele fijne goedemorgen vanuit een wit Zandvoort. Helemaal besneeuwd. het was ook even moeilijk om naar de studio te komen. Maar van harte welkom bij ZFM Jazz van 10 tot 12. Mijn naam is Marco en we gaan gelijk door met het volgende nummer Stan Hoe leuk is dat gewoon? Ik heb een hele collectie platen bij me. Die zijn eh, gemiddeld een halve eeuw oud. En dan zeker als je de eh, platen uit deze tijd draait... mag er eentje niet missen. En dat is Ella Fitzgerald met eh, Love for Sale. mobil gewend. En daar heb ik de verkeerde kant voorgelegd. Het is niet Love for Sale, maar het is Let's Do It. Maar wel weer vergist. Het is toch lastiger eh, langspeelplaten draaien dan dat je denkt. Het is echt ongelooflijk. Ehm, het was toch lof voor sale. Maar zeker als je langspeelplaten ook weer speelt uit deze tijd... en je speelt Ella Child, mag zeker de Nederlandse zangeres Rita Reis ook niet eh, missen. En eh, een... een, een artikel uit de krant. Uit die, die tijd was Rita is moeilijk te etiketteren. Ze zingt alles en bovendien alles even goed. Sierlijke slowsongs naast uptempo stukken. Puur cabaret naast soepel swingende borsten. Bossa Nova. Het zijn alleen maar lovende woorden. En het leuke natuurlijk is ook van eh, Rita Reis dat ze veel opgetreden heeft met haar uh, echtgenote. De pianospelende uh, Pim Jacobs. En daarom heb ik een prachtig nummer uitgekozen van de LP The Best of Rita Reis. En dat is The Shadow of Your Smile. the shadow of your smile mm, will color all my dreams and light the door. wistful little star was far. een eh, hele fijne goedemorgen vanuit een wit Zandvoort. En ook een herzlich goedemorgen Morgen onze Duitse deutsche Zuhörer. En because een eh, warm welcome to our listeners from the UK. We gaan eh, gelijk weer verder met lekkere, heerlijke muziek... vanaf langspeelplaten die zeker 50 jaar oud zijn. En zo niet ouder. En um, er gaat nu, denk ik, weer wat mis. Ik ben het heel even kwijt, dus de langspeelplaat wil niet opstarten die ik wil opstarten. Dus heel even een momentje. Maar even weer ervoor zetten. Het ging toch goed, maar de knopjes waren net even te moeilijk voor mij.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 When your lonely heart has learned its lesson, you'd be his if only. time you miss him most of all. Rita Reis. De prachtige klanken van een LP. Je hoort het hier en daar kraken. Hoe heerlijk is dat? En je hoort het ook kraken buiten als je in de sneeuw loopt. Ik hoop dat jullie eh, lekker warm binnen zitten... en dat het tijd is voor een ontbijtje met een heerlijk juderansje. Um, ehm, de volgende plaat die ik heb klaarstaan... is een, eh, plaat van Laura Fici. Die is geen 50 jaar oud. Die is nog maar uh, jongsleden gemaakt. Die is speciaal voor het Verre Oosten gemaakt. Laura Fici is erg geliefd in het Verre Oosten... Vooral in, eh, in China en in Japan. En deze eh, plaat is dan ook helemaal lila. Echt iets typisch natuurlijk voor het Verre Oosten. En eh, de, de muzici die daarop spelen zijn ook allemaal... nou, ook <laughs> uit die regio. Dan weet ik niet zeker of het Chinees of Japans is. Maar in ieder geval, het is met uh, muzici van plekken opgenomen.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 volgende plaat die ik ga spelen. De volgende plaat die ik ga spelen is uh, Adult for Ella Gerald. En dat is een, uh, is een medley van No Regrets. I've got a feeling you're fooling. Don't blame me. Deep Purple Rain and Your Sweetheart. En deze plaat die, eh, die kraakt wel een beetje. Want de opnames die zijn uit de jaren 60 van de vorige eeuw. regrets. Although our love affair has gone astray, no regrets. I know I'll always care, though you're away. Somehow our happy romance ended. So say goodbye with no regrets. I've got a feeling you're fooling. I've got a feeling you're having fun. I'll get a go by when you are. got a feeling you're fooling. I've got a notion you make believe. I think you're laughing right up your sleeve, fooling with me. Life is worth living while you are giving You're such a standout, but how you hand out that hocus pocus from your eyes. I've got a feeling you're fooling. I've got a feeling it's all a frame. It's just a well-known old there's no reason to complain if she ongeveer een, eh, een alle half uur tot drie kwartier... daar heb ik me iets op eh, gekeken qua tijd. Dus ik eh, wil ook nog graag wat andere platen draaien. Waaronder ik ook beloofd had die van Laura Fici natuurlijk. Die Over the Rainbow, die komt nu. Met een speciale opgenomen plaat voor het Verre Oosten. Dit is echt, echt een fantastische langspeelplaat. Die is net twee jaar uitgekomen. Co East. Deze LP is van 2019 eh, opgenomen in, eh, in China. Met ook allemaal eh, lokale muzici. We gaan nu over naar, naar de volgende plaat. Het is een LP uit 1982, ook van een Nederlandse saxofonist. het is Piet Noordijk met het Piet Noordijk kwartet. Dus Piet Noordijk op sopraansax, Kees Slinger op piano... Rob Lengeres Bos, Evert Overweg op drums... en arrangementen zijn van deze plaat is eh, vrij jong ten opzichte van de andere platen die ik allemaal gedraaid heb. Die waren uit de jaren 60 en deze is een opname van 1982. zijn alweer aan het eh, einde gekomen van het eerste uur ZFM Jazz. Hier vanuit Zandvoort van 10 tot 12. Mijn naam is eh, Marco, fijn dat u luistert. Het tweede uur eh, gaan we gelijk verder, maar dan gaan we wel digitale muziek spelen. Alles gewoon lekker van mp3'tjes en cd'tjes. Zodat je minder moeite hebt met de plaatspeler en te starten... en de goede, het goede nummer en track op te zoeken op een plaat. Dat is nog best wel lastig. Wat er aan bod komt is onder andere veel Nederlandse muzici. Waaronder eh, de Haarlemse Ruud Brink, welke ook een eigen standbeeld heeft in Haarlem. Maar zometeen in de tweede uur meer. Uh, zoals gezegd, digitale muziek van onder andere Francine Fontaine, Treintje Oosterhuis, Laura Fici, V.